Mariette Krol met het NOS Journaal. De CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door biomassa... is vorig jaar met 16% toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het komt vooral doordat energiecentrales meer biomassa... vooral houtsnippers hebben gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd. Biomassa wordt gezien als hernieuwbare energiebron en moet helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Maar het is ook omstreden, omdat Nederland biomassa uit het buitenland importeert. Bijvoorbeeld hout uit Estland, wat daar de natuur en de biodiversiteit aantast. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht helpen 60 militairen mee op de coronaafdeling. Het zijn artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Door die extra hulp kan het UMC Utrecht coronapatiënten overnemen van andere ziekenhuizen. Maandag opent het ziekenhuis een tweede coronaafdeling. Van oktober vorig jaar tot juni dit jaar hielpen ook al militairen mee in Utrecht. De komende tijd gaan er ook 750 militairen aan de slag bij de GGD's. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs in Europa maximaal negen maanden geldig te laten zijn. Eerst was de termijn een jaar. Maar het ministerie van Volksgezondheid vindt een systeem met gelijke regels voor alle EU-landen belangrijk. En de Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. Reden is de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrij uitspreken... en lijkt het erop dat ze onder druk wordt gezet... nu ze een voormalig vicepremier heeft beschuldigd van aanranding... De WTA had al gedreigd met het schrappen van de toernooien in China... als dat land geen duidelijkheid zou geven over de situatie van Peng. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw. Het is een graad of 2. Ook overdag buien met kans op onweer en hagel.